De deelnemende landen zeggen in totaal 850 miljoen dollar toe voor de regio in Zuid-Soedan, terwijl op 2 miljard was gerekend. De Europese Unie geeft 100 miljoen voor Darfur. Daarvoor ging jaren gebukt onder een burgeroorlog. Kort geleden zijn akkoorden bereikt met de belangrijkste rebellenbewegingen... waardoor vrede in Darfur een stuk dichterbij is gekomen. Waarschijnlijk gaat een groot deel van het geld van de donorlanden... direct naar hulporganisaties en niet naar president Bashir. Die is door het internationaal strafhof aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. President Obama kan er vanavond in slagen om bijna alle Amerikanen aan een ziektekostenverzekering te helpen. Het Huis van Afgevaardigden is bijeen om te praten over het nieuwste voorstel daarover. Als het tot een stemming komt en het voorstel wordt aangenomen, dan wil Obama zo snel mogelijk de wet tekenen. Het voorstel verplicht alle Amerikanen om een polis af te sluiten en het verplicht de verzekeraars om alle klanten aan te nemen op straffen van een boete. Het voorstel is al aangenomen door de Senaat. Er komen nog wel een aantal aanpassingen. Die aanpassingswet moet vanavond ook door het Huis van Afgevaardigden worden aangenomen... en zal dan volgende week naar de Senaat gaan. Een agent in Burger heeft na een taxirit door Utrecht het rijbewijs van de chauffeur ingenomen. De politieman liet de taxichauffeur van station Utrecht Centraal naar het Universitair Medisch Centrum rijden om hem te controleren. De politie maakt geregeld zulke mystery ritten. Tijdens de tocht reed de chauffeur elf keer door rood en ging die een keer over de busbaan. Ook bleek zijn rijbewijs te zijn verlopen. De taxichauffeur kreeg een boete van bijna 1000 euro en hij mag zijn werk niet meer doen. Het weer vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt met grote kans op mist.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 Show in a show. Ben Benno Veugen. Welkom bij dit programma Tab Zappy. We zijn dit programma, aflevering 664, begonnen met een nieuwe cd van het label Oriane Music. Nara Rihanna van Bhakti Music. Mantras, mantras in eh, Close Harmony, zo is de ondertitel van deze cd. De komende weken nog meer muziek eh, van deze fraaie cd. We gaan door met het label Phoenix Muziek. Relax nummer 4. En dan naar het derde nummer van Scoffby Brander From The Heart. En Friendship Part 2. Veel luisterplezier. corner one morning I did stray. I met a fellow rebel there, and this to him did say, We have orders from the captain to assemble at Drumbar. Oh, but how were we to get there without a motor car? Well, Barney dear, be of good cheer and I'll tell you what we'll do. The specials, they are plentiful and the IRA are few. We'll wire on to Order, and before we'll get that far, We'll give the boys a bloody good ride in Johnson's motor car. When Dr. Johnson got the news, he soon put on his shoes. He said, This is an urgent case and there is no time to lose. He then put on his castor hat and upon his breast a star. You could hear the din going through Glenfin of Johnson's motor car. Well, when he got to the Reeland Bridge, the rebels he saw there he knew the game was up with him, for at him they did stare. He said, I have a permit to travel near and far. You can stick your English permit, we want your motor car. What will my loyal brethren say when they hear the news? My car, it has been commandeered by the rebels at Dunluce. We'll give you a receipt for it, all signed by Captain Marr. And when Ireland gets her freedom, you'll get your motor car. They set the car in motion and filled it to the brim. With rifles and with bayonets, this made old Johnson grim. And Barney hoisted the Sinn Féin flag and it fluttered like a star. And they gave three cheers for the IRA and Johnson's motor car. Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, Waking to the morning, waking to the morning. Then the Vikings came around, turned us up and turned us down started building boats and towns. They tried to change our living, tried to change our living. Cromwell and his soldiers came, started centuries of shame, but they could not make us turn. We are Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waking to the morning, waking to the morning. prachtige muziek van Morfeo in the Garden of Peace bij Peaceful Radio, oftewel Tap Seppi. Muziek van Oriade Music. Daar gaan we mee afsluiten, dit eerste uur. En dat doen we met de cd Reiki Heart to Heart van Grolo en Capitanata. Tipseppie is eh, nog na te lezen via www.zfmzandvoort.nl En eh, mocht je deze uitzending nog eens willen terugluisteren of andere uitzendingen eh, op van de zondagavond natuurlijk. Want dan wordt Tipseppie uitgezonden en dan kan je naar uitzending gemist van dezelfde website. Graag tot straks voor nog een uurtje New Age muziek.